Het kabinet wil een hoop minder stikstofuitstoot voor de natuur en dat zou het einde betekenen van veel boerenbedrijven. Net kwam ook Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging aan het woord. Ik roep de coalitie met klem op. Stuur het stikstofbeleid helemaal terug naar de tekentafel. Wijs dit plan af. Het fundament is niet goed. En iedereen weet dat je nooit moet bouwen als het fundament niet goed is. De kabinetspartijen hebben vandaag herhaald dat ze de stikstofuitstoot met 50% naar beneden willen. Over hoe dat precies moet gebeuren zijn ze het nog niet eens. Kan een latertje worden. Het debat staat gepland tot 11 uur vanavond. Gasalarm in Duitsland. Het land neemt maatregelen omdat er steeds minder gas uit Rusland binnenkomt... en de reserves opdreigen te raken. De minister noemt het een economische aanval van Poetin... en trekt 15 miljard euro uit om extra gas te kopen... en bedrijven te stimuleren om besparingsmaatregelen in te voeren. Een conductrice in België heeft een grote groep jongeren op het perron laten staan omdat ze zich bedreigd voelden. De groep van zo'n 200 mensen was op de terugweg van een uitje op een vakantiepark in Mechelen. Volgens het vervoerbedrijf waren ze agressief en wilden veel mensen geen kaartje laten zien. En veel gespetter in het plaatsje Sas van Gent in Zeeland. In het plaatselijke zwembad was gisteravond het officieuze Zeeuwse kampioenschap bommetje maken. De deelnemers nemen het behoorlijk serieus, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland. Wat is jouw hoogste sprong? Uh, 6,4. Dat is veel? Ja. Hoe komt dat? Ja, ik weet niet. Dat is, ja, hoe springen en uh, eh, hoe belanden. Tevreden? Ja, het was weer in de 6. Dus... Is goed? Ja. Succes. Vandaag wordt bekendgemaakt wie er heeft gewonnen en er is zelfs een huldiging. De wedstrijd was voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de stichting van zwemmer Maarten van der Weijden. Het weer zonnig, warm. wordt overal zo'n beetje rond de 30 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten ook kans op een flinke onweersbui. En morgen overal een nat dagje bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt momenteel iets langzamer op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen.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 Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a boom shout out. Scruffy, Boss Scruffy, get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I am man, no get angry. Hey, yeah. the girls calling them canine. Hey, hey but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out. Bulldoggy is nothing if he don't oh, have a bone.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 En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze poos de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was mean Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de gram Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze poos zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 Lazy pulling daisies at doobie past three. A lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair. Lion in the morning sun. making the most Lying in the morning sun What about all the grass between your toes?